Rashid Finch met het NOS-journaal. Regeringspartijen VVD en CDA tonen begrip voor de moeilijke afweging die voorafging aan de mislukte evacuatiepoging in Libië. Tijdens het debat in de Tweede Kamer sprak VVD'er Nicolai van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Volgens CDA Ormel zijn er bij elke militaire operatie risico's en moeten er vooral lessen worden getrokken voor de toekomst. Hij zei overtuigd te zijn van de noodzaak om de ingenieur te evacueren. Oppositiepartijen zijn kritischer. Zij vinden dat minister Hille een politiek oordeel moet uitspreken over zijn eigen handelen. Volgens D66 plaatst Hille zichzelf te vaak buiten de discussie en wijst hij met de beschuldigende vinger naar anderen. De PvdA vindt dat de minister zijn fouten ruiterlijk moet toegeven. En gedoogpartner PVV is kritisch over de rol van de militaire inlichtingendienst, de MIVD. Bijna alle provincies krijgen de komende jaren minder geld van het Rijk. Dat blijkt uit de nieuwe verdeling van het geld uit het provinciefonds waar het kabinet mee ingestemd heeft. Vanaf dit jaar krijgen de provincies structureel 300 miljoen euro minder per jaar. En ook gaat het eigen vermogen van de provincies meespelen bij de verdeling. Sommige provincies hebben meer vermogen omdat ze hun aandelen in energiebedrijven hebben verkocht. Noord-Brabant en Gelderland gaan er het meest op achteruit. En Flevoland is de enige provincie die meer geld krijgt van het Rijk. Bij een aanslag in de Iraakse stad Tikrit zijn tientallen doden gevallen. Gewapende mannen in legerkleding bestormden een gebouw van het provinciaal bestuur. Ze lieten bommen ontploffen en maakten gijzelaars. Bij een vuurgevecht met bewakers kwamen zeker 45 mensen om het leven, onder wie drie provinciaal bestuurders. Tikrit ligt 150 kilometer van Bagdad. Het is de geboortestad van de vroegere dictator van Irak, Saddam Hussein. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat het terreurnetwerk Al-Qaeda erachter zit.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 En het nummer, The Masquerade, is over. Goedemorgen, ook luisteraars. Goedemorgen Fred. Ik wil ehm, iets laten horen uit de regio. Een trio uit Hoofddorp, al zeer lang aan de weg timmerend... Met eh, uitstekende muzikanten Sietse van Duin op de cornet, Rolf Koppijn, Tenor zingt prachtig, Alex de Leeuw, bassaxofoon. Het trio Grande met het nummer As Time Goes By. full of passion. you my things around de ontbijt-cd van ZFM Jazz. Na de koffie en heerlijk ontbijt is Madeleine Peru niet te versmaden met I'm Alright. Ja, maar ook niet te versmaden is natuurlijk Jack Hilton. Jack Hilton die uh, gedurende bijna een halve eeuw de bandleider, showman en impresario was. Een van de dominante figuren in de Britse showbiz. Toen in 1923 het orkest van Paul Whiteman voor een tournee naar eh, Groot-Brittannië kwam werd hij overrompeld door de sound van dit orkest en dacht dit moet ik ook hebben. En toen formeerde hij het eh, Jack Hilton Orchestra een geweldige big band die heel veel heeft eh, gespeeld. Waar heel veel mensen plezier aan hadden. Heel veel heeft plaat heeft gemaakt. En wij gaan nu een stuk horen uit die tijd. En dat is eh, Me and Jane and the Plane. me And I'm hoping you'll come back to me I'm lonesome as I can be And I'm waiting for your company I'm hoping that you'll come back to me What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run, run away and hide I'm gonna run right by your side For you pretty baby, I would even die I'm walking, yes indeed I'm talking about you and me And I'm hoping that you'll come back to me I'm talking about you and me And I'm hoping you'll come back to me I'm lonesome as I can be And I'm waiting for your company I'm hoping that you'll come back to me What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide I'm gonna run right by your side For you pretty baby I would even die I'm walking Yes, indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you come back to me. You come back to me. I'm hoping you come back to me. Hannah Richardson, I'm Walking. Ruby Braaf, de grote Ruby Braaf, die eh, heeft eens over haar geschreven. That's the way to sing, simply and with spirit. En dat is het ook. Ehm, zij speelt hier met een Amerikaanse groep. En heeft een heleboel platen gemaakt. En maar zingt precies in de stijl zoals wij dat eigenlijk op zondagmorgen allemaal willen. Ja. Katie Malua heb ik in mijn handen van de cd Piece by Piece. En ik ga het nummer draaien. Shy Boy. Before I know what I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shape or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb Now I can never show my face I'd move you only see me walking By the light of the moon my heart hides the eye of a beast, of a face, of a son, but the hands of a priest. For you'll never see my shape, or hear the sound of my feet, while there's a moon over Murmur. Bourbon Street. Geschreven en gezongen door Sting. Het is eh, geschreven in 1993, midden in de nacht, in het eh, French Quarter of New Orleans, waar ook de beroemde Bourbon Street ligt. Dan heb ik nu wat anders van de CD Genius Loves Company, eh, waar op alle nummers Ray Charles meedoet dan wel de hoofdpersoon is heeft hij een aantal mensen uitgenodigd om samen met hem te zingen. Nou, dat is natuurlijk een hele eer. En het volgende nummer is een, ehm, een nummer dat heel bekend is geworden door Judy Garland. Over the Rainbow. En hij zingt het samen met Johnny Mattis. Somewhere over the rainbow Way up high There's a land that I heard of once In a lullaby skies of blue above the chimney tops. That's where. hace sus siestas, ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Gypsy Kings waren dat met het beroemde nummer Hotel California. Seven Jazz vandaag met Peter den Boer en Fred Kroonsberg. En voor het Hotel California hoorde u Mary Lou Williams. die werd bijgestaan bij het nummer Autumn Leaves door Dizzy Gillespie, Bobby Hackett, Mary Lou Williams op de piano natuurlijk. En George Duvivier op de bass en Grady Tate on the drums. Wat een naam allemaal hè? Perfect hè? En het leuke is, dat zeg ik ook in elke uitzending mensen die zijn eh, heel goed en weten zich nog beter te profileren als ze met juiste andere mensen spelen. En eh, de ene goede zoekt de andere nog beter op. En dat gaan we nu horen in eh, een uitvoering van Gone with the Wind door een kwartet met Wes Montgomery op de gitaar, Tommy Flanagan piano, Percy Heath op de bas en Albert Heath on the drums.